Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn 14 mensen omgekomen bij een schietpartij in Zuid-Afrika. Het gebeurde vannacht in een kroeg in de wijk Soweto in Johannesburg. Getuigen zeggen dat er een taxibusje voor de kroeg stopte en het vuur opende op bezoekers. Er zijn verschillende kogelhulzen gevonden en volgens de politie kan dat betekenen dat er meerdere schutters waren. Zij zeggen ook dat er willekeurig is geschoten op bargasten, maar wat het motief is weten ze nog niet. In Groningen zijn bij een schietpartij drie mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien dat de schutter achterna wordt gezeten door meerdere mannen... die onder meer bierflesjes naar hem gooiden. De verdachte pakt zijn wapen en schiet vijf keer. Op social media gaat het verhaal rond dat iemand is overleden, maar dat kan de politie niet bevestigen. De verdachte schutter van de schietpartij is aangehouden. En Harry Styles was gisteren in de Ziggo Dome. Fans hebben dagen voor de deur gelegen en daar kregen ze ook wat voor terug. En er gebeurde nog iets speciaals, want de zanger hielp een fan om uit de kast te komen naar haar vader. Hij pakte de telefoon en belde vader Peter. Hi Peter. Nou, het gesprekje tussen de twee bleef geheim, maar dit was de boodschap. Says, he loves you very much and he can't wait to see you very soon. 20 festivalgangers in België zeggen dat ze met een naald zijn geprikt op een festival in Luik. Needlespiking wordt vaker gemeld. Mensen worden niet goed omdat ze met een naald zouden zijn geprikt waar drugs in zitten. Het is in Nederland tenminste nooit bewezen dat dit echt is gebeurd. Het weer, pas vanmiddag laat de zon zich zien. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen ziet het er iets beter uit met flink wat zon en 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden. Het is wel wat drukker op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland. Daar heb je 10 minuten tijdverlies tussen Brezandijk en Den Oever. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is de vertraging een kleine 10 minuten tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM Jazz. Hello. Yes, hot, isn't it? Tonight is a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, you dance alright. Despite the heat, it'll be alright. And hey, don't you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city, in the summer, in the city, in the summer, in the city, in the summer, in the city. Welkom so pretty. Cool cat, looking for a kitty. every corner of the city. Turn around, the bus stop, running up the stairs, to on the rooftop. When the night is a different world, go out and find a girl. Come on, come on, alright. Despite the heat, it'll be alright. And hey, don't you know it's a pity that the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city the summer, in the city, in the summer, in the city. welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Ik was iets te vroeg, maar ik zag dat er nog een stukje achteraan kwam. Dit is natuurlijk een heel bekend nummer, Summer in the City. Ook in allerlei jazz-uitvoeringen van eh, onder andere Quincy Jones. En, nou, te veel om op te noemen, maar dit was natuurlijk de onvergetelijke Joe Jackson... die ooit een concert in New York begon met dit nummer. En ik denk dat was wel toepasselijk voor deze uitzending. Het is tenslotte zomer. En zomer in de stad, zomer in Zandvoort. Nou, dat zou je vandaag nog niet zeggen. Het is nog mm, licht bewolkt. Ik heb de goede hoop dat het nog wat gaat opklaren. Ik heb het gevoel dat de zon er toch probeert doorheen te prikken. Dus wie weet wordt het toch een mooie zomerdag hier in Zandvoort. Je luistert naar ZFM, samenstelling en presentatie Alco Beuving. En we hebben allerlei zomerse muziek klaargezet. Nieuwe muziek, oude muziek. Van alles wat een mix. En de volgende die ik ga draaien is een, van een nieuwe cd van Gerald Clayton. En dat is een nummertje, ik moet even kijken dat, hoe dat heet. Gerald Clayton, eh, Bells Onzend heet de cd. En dit nummer heet Dead Roy. Gerald Clayton was dat, eh, pianist, eh, componist... en eh, van zijn nieuwe cd Bells on Sand. En dit was, het, ik vond het een vrij nummer, Dead Roy. ook nieuw is een Nederlandse zangeres. En haar naam is... Jessica de Boer. Een cd is uitgebracht 2022. Het is een debuutalbum. En het is een album met eh, kleurrijke, melodieuze, lichte jazz. Met een vleugje wereldmuziek zit erin. Eh, ze heeft een echte voorliefde voor eh, jazz. En het... ja, het album cirkelt om het ontpoppen, opgroeien, vertrouwen en verlangen. De boer zingt over de wereld om haar heen. Dus een mooie cd. En van Jessica de Boer het nummertje Oak Tree. Jessica de Boer. Ah. You have no mouth but seem to speak Silent words, a babbling creek You have no eyes but seem to see The good and bad Look at all the things. So cd eh, Grow van uh, Jessica de Boer. Een van de Nederlandse jazzzangeressen. volgens mij heeft ze ons Vertorium Utrecht gedaan. Fraaie cd, zeer de moeite waard. Van harte aanbevolen. Eh, Tijd voor Lucas van Merwijk. Die kennen we natuurlijk als uh, man en eh, drummer. En, een van mijn favoriete nummers is altijd de Harlem Nocturne. En dat staat op een, eh, cd, The Soul of Spanish Harlem. Een uit 2017. Volgens mij heeft hij ook een theatertour gehad. De Soul of Spanish Harlem. Lucas van Merwijk, komt-ie. Lucas van Merwijk, The eh, Soul, of Spanish Harlem. En het nummertje Harlem Nocturne. Eh, gisteren trad Madness op, volgens mij, in eh, Amsterdam. En dat vind ik altijd leuk. Dat is ska. En ja, ik vind het toch leuk om twee ska-nummertjes te draaien. Een New York Ska Jazz Ensemble. Professor Bebop. Komt van een cd'tje Low Bow uit 1996. alleen al die titel, Professor Bebop. New York Jazz Ensemble. legendarische Milt Jackson. Eh, dat nummertje heette Back's Groove. Dacht ik dat uh, Milt Jackson, Back's Groove. En het komt van de LP The Wizard of the Vibes. En dat is alweer uit 1952. Eh, maar vrolijke muziek. En dat is natuurlijk wel het doel van deze uitzending. Vrolijke muziek. Ook een beetje leuke muziek te laten horen. En het ook nog een beetje zomers getint natuurlijk. Eh, ik zei het al, stukjes ska kan nooit ontbreken. En ik heb al de, de New York Ska Ensemble gedraaid. En ik vind het de hoogste tijd voor de Melbourne Ska Orchestra. Uh, eh, de Legion Street Meltdown Ska Orchestra Melbourne. Oh ja, er staat ook een prachtig filmpje van dit nummer op YouTube. Zeker het bekijken waard. Mooi grafisch vormgegeven. de eh, Melbourne Ska Orchestra. Eh, dat is eh, echt heel leuk. Bekijk de filmpjes, kan aanraden. in de zomer is het ook wel eens gebruikelijk om korn on de kop te eten. Dat is ja, gewoon een, een maiskolf met boter en suikers. Natuurlijk wel gekookt en dat is lekker. En dat vind ik ook altijd bij de zomer horen. Vandaar dat ik twee nummertjes heb. Korn on the kop. Het ene komt van een cd van Angela Verbrugge. En die, ze had eerst een cd, The Night We Couldn't, Stay, eh, eh, We Couldn't Say Goodbye. Dat was een cd in 2019. Maar onlangs heeft ze Love for Connoisseurs uitgebracht. En dat is ook weer een fantastische cd geworden. Zij komt uit... Eh, Victoria, British Columbia. En ja, mooie muziek. Ik ga hem even opzoeken. En uh, dan ga ik even kijken. Corn on the kop in de uitvoering van Angela Verbrugge. Oeh. Als ik hem zo gauw kan vinden. Ja, hier heb ik hem. Love Connoisseur, CD 2022. The summer potluck spread looked mighty good. Set up by the churchyard near the woods. I plunked down on a hay bale to hungrily wait When a tearful fellow bounded up with a plate. slender and and tender buttery, hot to fresh and summery. He brought me a scrumptious corn cob on that fateful day and smart and mellow. I can't think of one nicer fellow who would bring me my very favorite summer vegetable. He saw me there waiting, anticipating, sitting on the hay by the hall. The ice cream was on, but there was that and he knew it was hot. He knew I was hungry, he knew what I thought. I saw his sweet gaze, I knew I was caught, and all because of corn. From that corny little gift of corn. From that thoughtful little thrift of corn. From the lift, from the gift of corn on the cob. fresh and he knew it was hot. He knew I was hungry, he knew what I thought. I found I was skewered, I guess I was caught all by a cob of corn. From that nifty little gift of corn. From the thrifty, thoughtful gift of corn. on the summer day he brought me corn Corn on the cob Ah, shucks ja, Angela Verbrugge van de, de prachtige nieuwe cd Love for Connoisseurs. En ze wordt daarbij geholpen door een capabel eh, bandje... bestaande uit pianist Miles Black, bassist Jody Prosnik. drummer Joel Fountain en saxofonist Dave C. Kortom, een leuk nummer van Korn on the Kop. Vind ik echt bij de zomer horen. Eh, in Amerika wordt het veel eh, genuttigd, eh, zou ik maar zeggen. En een totaal andere uitvoering is Korn on the Kop... van de, de band, de Riot Jazz Brass Band. Komt-ie. Korn on the Kop nog een keer. Totaal anders. dat was natuurlijk de Riot uh, Jazz Brass Band. En eh, ja, ik vind dat eh, leuke muziek. Het is, ze komen uit Manchester en het is, het is de moeite waard. En met name die drummer. Die drummer die zit gekozen om daar een geweldige zaad bij Dit die band te Dit is een dringende oproep aan iedereen die hardop zichzelf voorleest. Hardop in jezelf voorleest is de grootste fout ter wereld die lezers maken. Dat was een berichtje tussendoor. Dat zat nog in eh, YouTube. Maar goed, eh, eh, dan tijd voor die Zeelanders. Tijd voor Imelda May. Big Handsome Man. Imelda May, bekende zangeres, Engelse zangeres, jazz en alles. even kijken waar ik die heb neergezet. Imelda May. Kom ze. van eh, Imelda mee. Tussendoortje, leuk. Big Handsome Man. Eh, Terry Gibbs. En uh, eens even kijken wie daar nog meer mee, mee doet. Terry Gibbs en Buddy DeFranco. poppers van het eerste uur hebben ook mooie muziek gemaakt. En dat geldt ook voor dit nummertje. Terry, even kijken, is even opzoeken. Terry Gibbs en Buddy DeFranco. When the Suns Come Up. Jerry Gibbs op de vibrafoon en Buddy DeFranco op de klarinet. Eh, eh, ja, dat klinkt toch altijd, blijft leuk klinken natuurlijk, deze muziek. Eh, tijd voor wat anders. Tijd voor, eens even kijken wat we nog kunnen draaien in deze korte periode tot aan de klok van 12. Ik zie nog staan dat ik heb meegenomen iets van, even kijken, wat heb ik hier staan? Oh ja, een klein stukje wat wel leuk is. Rick Brown, My Little Drum. je hebt geluisterd naar ZFM eh, Jazz. En uh, de samenstellingspresentatie Beu. We hebben van alles gedraaid. We hebben uh, nieuw gedraaid, we hebben oud gedraaid. We hebben natuurlijk ook wat ska gedraaid. En ja, ik hoop dat je het leuk vond. Ik had nog een aantal nummers. Daar zijn we niet eens naartoe gekomen. Bewaren we voor de volgende keer. En we gaan eruit met Bad Heart. Die lang geleden ooit op Noordzee Jazz Festival stond. En volgens mij binnenkort in Nederland optreedt. En zeker in november in Amsterdam. Bad Heart... en eh, Joe Bonamassa. I'll take care of you. geluisterd naar ZFM samenstelling presentatie Auke B. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik eh, hoop dat je een hele goede zomer gaat krijgen. Met veel plezier, veel mooi weer. En natuurlijk genieten hier op het strand in Zandvoort. Misschien ga je ook wel heel ver weg. Ik wens je echt een hele goede vakantie.